Basisscholieren krijgen een weekje eerder vakantie vinden deze kinderen helemaal niet erg. Nou, ik vind het eigenlijk wel fijn. Omdat ja, vakantie is eh, wel leuk natuurlijk. Ik zou het wel fijner hebben gevonden als het echt gewoon twee weken van tevoren of zo hadden gezegd. Want dan kan je er ook beter op voorbereiden dan dat het nu ineens zo gebeurt. De bedoeling is om kinderen niet naar opa en oma te brengen. Maar volgens Hart van Nederland is meer dan een kwart dat toch van plan. In Frankrijk zijn de coronaregels sinds vandaag strenger. Ouderen hebben daar nu drie prikken nodig voor een coronatoegangsbewijs. En dat geldt ook voor wintersporters, zegt correspondent Frank Renaud. Vanaf 15 januari gaan de regels trouwens gelden voor alle mensen van 18 jaar en ouder. Dus niet alleen de 65-plussers. Dat is ook belangrijk voor skiers. Een Poolse supermarkt in Vlaardingen bij Rotterdam moet voor drie maanden dicht. Daar hielden ze zich niet bepaald aan de regels bij het verkopen van spullen. Er lagen 6000 illegale sigaretten, 46 flessen sterke drank zonder dat daar een vergunning voor was, 60 illegale Poolse Viagra-pillen en er werden ook spullen verkocht die over de datum waren. Zo ging het er vannacht aan toe in de bus bij de voetballers van Excelsior Maasluis. zorgde gisteravond voor een stunt in het bekertoernooi... door als amateurvereniging de profs van FC Emma uit te schakelen. Ook NAC verraste door te winnen van FC Utrecht. En verder gingen Ader Den Haag, Telstar en PEC Zwolle gisteravond door. Vanavond en morgen is er ook nog bekervoetbal. Het weer veel wolken. In het zuiden en midden kan het een beetje regenen. Het wordt niet koud vandaag, 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de buitenring van de A10 Noord bij knooppunt De weg is daar dicht. Je kunt keren bij de afrit Zaanstad-Zuid. Dat is afrit 1.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 The Christmas bell called ding a They all call him ding a because he has a funny ring and doesn't hear his note too well. Ding-a-ling, oh, Christmas bell snow was falling in the square when the children found him there and placed him on the Christmas tree for everyone in town to see. As Christmas Eve came to the town, a blinding snow was coming down, and Dingaling heard someone say. Old Santa should lose his way. The thought occurred to Ding Ding to ring as loud as he could ring. And when old Santa heard the sound, it guided him into the town. Now the children shout and sing, and everyone loves ding Ding. So everything has turned out well for ding-a-ling a Christmas bell. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens demissionair minister De Jonge moet Nederland zich schrap zetten voor een Omicron-golf. Tijdens de persconferentie gisteravond zeiden hij en demissionair premier Rutte... dat het huidige pakket maatregelen, zoals de avondlockdown, wordt verlengd tot 14 januari. De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie nemen vanochtend nog even het regeerakkoord door. Dan kunnen er nog kleine dingen worden aangepast en vanmiddag presenteren ze het definitieve akkoord. Een journalist in Suriname is mishandeld door beveiligers van vicepresident Brunswijk. Ze zouden zijn telefoon hardhandig hebben afgepakt en hem in een wurggreep hebben gehouden. De journalist wilde foto's maken van Brunswijk, die net in zijn auto was gestapt. Het weer, hier en daar wat regen. In het noorden kan de zon even doorbreken. het wordt vandaag zo'n 10 graden. saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning.